Een motie van de oppositie om het kabinet te laten erkennen dat het niet op deze manier had moeten gebeuren, haalde het niet. De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar voor het eerst minder hard dan de inflatie. Huizenbezitters gaan gemiddeld 1,6% meer betalen. De inflatie is 2%. Dat blijkt uit de atlas van de lokale lasten van het onderzoeksinstituut Culo. Een huizenbezitter is het goedkoopst uit in Zevenaar en Blaricum is de duurste gemeente voor een huiseigenaar. De Verenigde Staten sturen robots naar Japan. Die kunnen worden ingezet in de kerncentrale van Fukushima. De robots kunnen bijvoorbeeld opnames maken in ruimtes waarin het voor mensen veel te gevaarlijk is vanwege de straling. De Franse president Sarkozy brengt morgen een bezoek aan Tokio. Hij is de eerste buitenlandse leider die naar Japan gaat sinds de aardbeving op 11 maart. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt mensen af om naar bepaalde delen van Thailand te gaan als dat niet echt nodig is. Het zuiden van Thailand wordt al bijna een week geteisterd door zware regenval en overstromingen. Ook een paar toeristische bestemmingen zoals Phuket zijn getroffen. Buitenlandse Zaken adviseert mensen die daar naartoe willen om de media goed te volgen. Het Nederlandse elftal heeft het EK-kwalificatieduel tegen Hongarije met 5-3 gewonnen. De wedstrijd werd beslist door Dirk Kuyt, die bij een stand van 3-3 twee doelpunten wist te maken.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 Berlijn. mescaline, 5 sheets of high-powered water acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quarter tequila, quarter rum, case of beer, pint of raw ether, and two dozen amyls.